Lucy, Lucy, if she's mine. Wat een geweldig begin van de show. Jongen, jongen, jongen. Deze zondagmorgen. Zo halverwege de kerst. Toch? Amsterdam. Helemaal niet zoveel hits gehad, maar eh, deze spreekt er toch wel uit. Uit 1970 alweer. Door de Lucy, Lucy. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 eh, uur met lekkere muziek en een paar leuke onderwerpen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar eerst muziek. Ah, I, love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair ah, I hear the sound of a church on the On the way my town. Call the police, there's a madman around. Running down, underground. Boys hier bij eh, GoFam. Ehm, Good Vibrations in de stereo-uitvoering. En die wijkt een beetje af van de mono-uitvoering. Dat een beetje apart. Maar is echt waar. Vergelijk eh, de twee maar eens. Uh, ehm, Bachelor Boys, West End Girls. Prachtig uit 1986. Ik heb hier een cd. Volgens mij is die illegaal. Want er staat West End Girl met een hele andere spelling. Klopt helemaal niks van. In een ogenblik, straks al, gaan we het hebben over oesterzwammen. Die kun je kweken op eh, koffie. En er is een heus bedrijf, de oesterzwammerij, die dat doet. Hoe doen ze het en waarom? Je hoort dat straks. Na onder andere de Backstreet Boys en Quit Playing Games. Christmas morning 1961, I recall the empty pen where my rabbit bed belonged. And my mother told me, don't go in the shed, and if I just behaved, then I'd get something yummy later on. She also didn't know where Floppy was and said she'd ask my dad, who was busy in the shed. So I searched for Floppy for an hour or so, all around the lawn and garden and underneath my bed. But I was sure I just like I did every night. And I checked three times just yesterday when I felt something wasn't right. And I stared at the pen just as if I knew what I know now. It was Christmas morning 1961. Everybody searched for Floppy and my dad. Daddy searched as well by the trees and the water, but never in the shed because he couldn't be in there. So I shook my head. We searched together, then we took a break for coffee. Everybody drinking coffee, but I didn't have a drop. I thought of Floppy and how cold it was at Christmas, and then I started crying and I couldn't make it stop. Cause I was sure I locked my yesterday because something didn't seem right. And I stared at the pen as if I knew what I know now. It was the first day of Christmas 1961. Everyone ate so loudly, but I didn't care. I could only think of Floppy, my dear little Floppy, and my appetite for food just wasn't there. After the soup, the main course would arrive, and my father laughed and pointed, Look, it's Floppy in the pan. I still see the silver bowl and him lying in three pieces, and I realize my dad is such an evil man. I left the table screaming and stamping. of the stairs, yelling, Flappy wasn't yours. I stared out the window with the empty rabbit pen on my mind. It was the second day of Christmas, 1961. Mom remembers when she woke. Daddy was gone, and I told her not to go into the shed. And if she just behaves, she'd get something. Tell Mooi hè? Dat Rundgren. Mooie uitvoering van een nummer van Joep van het Flappy, ja voor deze tijd. En iedereen draait natuurlijk Flappy van Joep. Maar deze kwam dus vorige week uit. Geweldig. Mooie versie. Goed, dus Flappy nog maar weer eens. En er voor de Backstreet Boys. Je ze met eh, Quit Playing Games With My Heart. Straks ja, gaan we praten over eh, oesters van me. Die zijn heel lekker. En ehm, je kunt ze kweken op koffie. Dus je moet je koffieprut helemaal niet weggooien. Waarom? Dat hoor je straks. Kom je er net bij? Gezellig. Dit is GoFam. Tot 12 uur ben ik je gastheer. yeux, j'ai lu un jour, si tu me regardes. Je t'ai juré grand amour, alors abandonne, donne-toi. Belle, tu me tues quand d'un air câlin, d'une voix menue, tu me fredonnes ce refrain.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 <laughs> Ja, hebben we dat weer. Nou, mag ook wel bij deze temperaturen. Daar worden we wel wat warmer van, zal ik maar zeggen. Hè? Um, de koffie is hier bruin en lekker. Ik zou zeggen, ik zou kom eens eh, koffie doen. Maar ja, dat gaat niet in deze coronatijd. Helaas, helaas, helaas. Rotation hoor je met ratatata. En aan de moment Petit Bonheur. Nou, de buren toch maar eens even naar de Oosterburen. Ook wel interessant, vind je niet? Roland Keizer. Lang geleden dat we die gehoord hebben, zeg. Santa Maria. Welkom bij de show als je net uit je bed komt rollen. Jij bent bij GoFM. Santa Maria, Insel die aus Träumen geboren. Ik hab mijn Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria. Nachts an deinen schneeweißen Stränden hielt ich ihre Jugend in den Händen. Glück für das man keinen Namen kennt. Sie Mutter Maria, vom Mädchen bis zur Frau. Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, ihre Wildheit ließ mich erleben. Mit ihr auf bunten Flügeln entschweben. In ein fernes, unbekanntes Land. im Zauber ihres Lächelns gefangen. Doch als der Tag erwacht, sah ich die Tränen auf ihren Wangen. Morgen hieß Abschied Santa Maria. Und meine Heimat Santa Maria, war so unendlich wahr. singing and playing, night out and day in, doing the rounds. What a great life it must seem. What a great life it must Swell joints, everything classy, nothing that's passing, only the best. Lush girls, ogling and dying, crying and sighing. This is Eh, mensen van rond de 55, 65 en 70 eh, gehersenspoeld zijn met dit nummer in de jaren 60 en 70. <laughs> ja, hebben Hermits en East West. En misschien gaat er bij jou wel een belletje rinkelen, zou zomaar kunnen. Als ik zeg koffie en paddenstoelen, wat denk je dan? Tja, wat zegt hij nu allemaal weer? Maar toch gaat het samen. Namelijk, op koffieprut kun je uitstekend paddenstoelen kweken. Oesterzwammen, om precies te zijn. Om daar meer over te weten ging ik op pad voor u en sprak erover met Michiel de Ruiter en Erik Boele de Zeel. Zij zijn van de oesterzwammerij. Zij kweken inderdaad oesterzwammen op koffieprut. Ik sprak hierover na afloop van de opname van het programma Gaia Talks. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, Leuk dag. hier Goeiedag. Wat is dat, de oesterzwammerij? Wij zijn een circulaire kwekerij van oesterzwammen, maar dan op koffieprut. Wij zamelen koffieprut in en daar kweken we in zes weken tijd een prachtige oesterzwam op. Hoe kom je op dat idee? Ja, je, je, leest daarover en je begint je te verbazen over het feit... Eh, wij drinken met z'n allen gigantisch veel koffie. En dan hebben we eigenlijk, als je er goed over nadenkt, maar 3% van die koffie gebruikt. Dus van een kilo koffie gooien we 997 gram weg. En als je daarover nadenkt, dat dat ja, voor een groot deel in de afvalverbranding terechtkomt, wil je daar wat anders mee? En toen las ik een keer in een boek van, eh, hey, je kunt er oesterswam op telen. Verder over gaan lezen, eh, cursus gevolgd en eh, nou, nu ben ik stadslandbouwer. hoe gaat het nu met z'n werk met die oesterswammen? En de koffie natuurlijk. Nou, eigenlijk is het een relatief simpel proces. Ehm, wij halen bij bedrijven eh, en bij horeca, eh, helaas is dat nu wat minder, koffieprut op. Dat verzamelen we, dat moet vers zijn. Koffieprut heeft de neiging om binnen twee dagen eh, groen uit te slaan. Nou, dan is het voor ons niet meer nuttig. Dan kan het nog wel in, in de stadlandbouw gebruikt worden. Maar wij hebben het vers nodig. We brengen dat naar onze kwekerij. Er komen een paar ingrediënten bij, als koffievliezen, krijt eh, tegen de zuurgraad van de koffie vliezen om het wat luchtiger te maken. En het zogenaamde broed waar de oesterzwam uit gaat groeien. En ehm, ja, het is een prachtige en ook vooral lekker smakend eh, vleesvervangend eh, paddenstoel. Ja, waar gebruiken ze de paddenstoelen voor? Je zegt het, je kunt ze natuurlijk eten hè? en als vleesvervanger. Waar? Nou ja, je, ziet mensen het door pasta doen. Eh, je hebt tegenwoordig natuurlijk ook de oesterzwam kroket en de oesterzwam bitterbal. Je kan er net zoals dat mensen natuurlijk, je kent die champignonsoep, maar je kan ook een oesterzwammensoep maken. Het is eh, gewoon heel lekker als eh, gebakken bijgerecht bij van alles. ja, gewoon even lekker opbakken met wat olie of, of boter, scheutje, hoe heet dat, ketchup erbij. En je hebt een heerlijk gerecht. Hoe lang duurt het voordat een eh, ja, koffie een oesterzwam eh, oplevert? Een mooie grote, want anders heb je er natuurlijk niet zoveel aan. Hè? Nou, in de natuur groeit de oester van vier weken in het donker. Dat is bij ons in een donkere ruimte. Eh, en dan gaat hij van die donkere ruimte nog twee weken doorgroeien. Dan is het mycelium, het wortelstelsel aan het groeien. Dan is de bruine zak wit geworden. En in, die twee weken tijd eh, snijden we de zakken waar ze in groeien in. En zie je de oesters van tot ontwikkeling komen. En als je ze nog even iets langer laat hangen, dan kunnen ze wel zo groot worden als een bloemkool. Meestal worden ze iets eerder geoogst door ons. Maar dat zou kunnen. En in de horeca de chefs die zijn daar lyrisch over. Die gaan met een oesterswam die er prachtig uitziet naar tafels eh, om te laten zien van dit is wat ik voor jullie ga maken. Alsof het een mooie vis is. Ja, je zou toch zeggen het is een schimmel hè? Dus eh, ja, dat is toch wel een hele andere manier van kijken naar eten dan. Ja, maar natuurlijk de paddenstoel is in heel veel culturen een, eh, een gewaardeerd voedingsmiddel natuurlijk. Eh. we kennen natuurlijk het eekhoorntjesbrood ook en eh, hoe heet dat, de shiitakes. ja, de, de champignon is bij ons algemeen bekend. Ja, en de oesterswam, ja, daar zijn we blij mee, maar die wordt steeds bekender. Ja, dus het is dus echt ook voor degenen die het niet weten natuurlijk, daar hebben we het over, een goede vleesvervanger. Zeker. En, en het is ook heel leuk om te zien dat eh, jongeren, jeugd, niet, niet iedereen, ja, zijn niet zo dol op paddenstoelen. Dus dan zeggen ze, nou, dat hoef ik niet of dat lust ik niet. Maar als je nou zegt dat je een broodje zwarma maakt en je vertelt niet dat het van die oesterswam is. En ze gaan het eten en merken dat dat toch wel erg lekker is. Ja, dan heb je ze over de streep natuurlijk. Ja. Wat is nou de winst voor het eh, milieu? Nou ja, dat die eh, koffieprut niet weggegooid wordt. Het is natuurlijk een hele waardevolle grondstof die we, die we hergebruiken. En vervolgens wat wij weer overhouden kun je ook weer composteren en terugbrengen in de landbouw. Dus in die zin, eh, we hebben ons mond vol met z'n allen over kringlooplandbouw. Maar wij laten het voorbeeld zien dat het gewoon ook echt mogelijk is ja, met die grondstof eh, koffieprut. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over ja, de Oesterswammerij? Nou, heel simpel, door naar www.oesterswammerij.nl te gaan. Ehm, dan komen ze op onze website. Daar zien ze ons bedrijfsfilmpje en ons e-mailadres. En ook een telefoonnummer. En wij eh, staan voor iedereen klaar met een kop koffie. Dus eh, mail ons, zou ik zeggen. Hartelijk dank. Nou, graag gedaan. Dank je. Ja, heel leuk.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 The ik kan er niks aan doen, maar eh, als ik dit hoor moet ik altijd denken... muur, muur, midden, midden, muur, muur, midden, midden. Oftewel, de kwikste Tom Jones. Oh, <laughs> geweldig. Lekker gezellig op de zondagmorgen. Zo heet hij ook. Een mooie voor van Kim Wilde four-letter word. Nou, er komt nog veel meer moois aan, dus blijf lekker luisteren naar jouw Go even. Ook zie dat er een boek is geschreven over toneuzen. Interessant, ga zo even eh, spieken. Het zootje. Jongen, Het rebelse clubje de Pointer Sisters. En uiteraard Santa Claus is Coming to Town. En daarvoor Honey Honey van ABBA. Weet je het nog? Oh, was volgens mij hun eerste hit in Nederland. Ik zei net al iets over een boek eh, over de geschiedenis van Teneuzen. Komt eh, van Dennis van Nieuwhuizen. Best wel eh, leuk. Hebben we die al gesproken jongens? Hier bij GoFM. Over zijn nieuwe boek. Hm? Oh, de handen gaan omhoog dus. Nou ja, misschien is het al geweest, maar anders komt het nog zeker. Belangwekkend. Er staat op een mooie foto in het uh, Zeeuws-Vlaams advertentieblad. Recht voor het arsenaal in Terneuzen. Dus dat ziet er strak uit. Dus ik ben benieuwd. Zeker. Want ik hou wel een beetje van geschiedenis. Ook muziekgeschiedenis. Van bijvoorbeeld People's Choice. Do it any way you wanna. Kom je er net bij? Gezellig. Blijf bij ons. Blijf bij GoFM. smiling faces in fetters and chains on a wheeling perpetual motion. Who belong to all races and answer all names with no show of an outward emotion. And they think it will make their lives easier, but the doorway before them is. By of friend is het zonde om er eh, doorheen te gaan zitten kletsen. Maar ja, doe het toch. Ja. Dat is die onbedwingbare druk die ik in mijn hoofd heb. Ik moet kletsen. Daarvoor ben ik hier ook <laughs> neergezet bij de studio van uh, natuurlijk. Hè. Um, Alan Parsons en zijn project. Aan het einde van het eerste uur. The Turn of a Friendly Card. We besluiten dit uurtje met Pentatronics en The Sound of Silence straks het tweede uur. Maar eerst het nieuws en daarna ben ik weer terug met nog veel meer lekkere muziek. En natuurlijk ook een eh, verslag van onze razende verslaggever Jeroen van Gent, want hij trof u weer op straat. Dat dus zometeen. Tot zo.